gonna know if you hide and try to peep. I'm gonna treat you to a movie. Stop your giggling, children do be nice, like little sugars and spice. You saw me kissing your sister. You saw me holding her hand. But if you snitch to your mother, your father won't understand. I wish they would take a nap, little children. Now why don't you go bye bye? sisters, me and your sister, we're going steady. How can I kiss her when I'm ready to? With little children like you around, I wonder what can I do around little children like you. Dit is De Late Avond van Norbert Ketting. Het nummer Little Children van Billy J. Kramer en uh, Dakota's uit 1964 waren dat. En het gaat niet letterlijk over kleine kinderen als eh, liefdesobjecten, maar over een jongen die verkering heeft met een eh, meisje en zich ergert aan haar jongere broertjes en zusjes die <laughs> steeds in de, in de buurt zijn. Hij probeert hen weg te sturen en vraagt hen om niet te verklappen dat hij met hun zus aan het zoenen is of hand in hand aan het lopen is. Ja, tot zover de, de uitleg van de Dubber Little Sisters. Welkom eh, bij de late avond. Het is eh, net 11 uur geweest, eh, maandagavond. We gaan het laatste uur van je dag vullen met eh, relaxe muziek en mooie onderwerpen uit de regio van, van Zuid-Holland. Vanavond praten we met Svinta Krikke van Digitaalhuis over de zoektocht van taalcoaches of naar taalcoaches. En vrijwilligers die Schiedammers helpen met lezen, schrijven en spreken van eh, de Nederlandse taal. Daarnaast vieren we eh, samen met Joke Doedens van Gallery Terra Delft het 40-jaar jubileum van de gallery. En de bijzondere tentoonstelling De Tafel van 40 met werk van 40 keramisten. Ook schuift beeldend kunstenaar Caroline Grotenboer aan. Haar kleurrijke textiele kunstwerken en passie voor kleur hebben haar een unieke plek gegeven in eh, de kunstwereld. Dat zijn de onderwerpen van vanavond. En daarnaast natuurlijk de relaxte muziek eh, tot middernacht. Mijn naam is Norbert Ketting en eh, ik heb klaar liggen voor jou hier Gary Brooker en Laurie Spay. Two Fools in Love. Veel plezier met, met de laatavond. about us. I know that you and I'll work it out together. They can't stand to see us caring. Can't believe in what we're sharing. I'm a gentleman of leisure, and you're just a woman of pleasure. they'll never de late avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Hello, honey, it's me.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 Feeling all the 45 going on 15. cops, I'm a big time guest MC. You should hear me talking to the little children and listen what they say to me. I got a spot on the top of my head, just begging for a new toupee.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 Een beetje zoals eh, wij hier bij de, <laughs> de late avond, maar dan de evening eh, DJ's. Zo meteen gaan we praten hier in de show met Svinta Krikken van uh, Digitaal Huis. En dat doen we na Betty Midler's The Rose. Some say drowns the tender reed. Some say. son's love in the spring becomes the rose. Training voor taalcoaches en vrijwilligers. Daarover praat ik met Swinta Krikke van de bibliotheek Schiedam. Swinta, hartelijk welkom in onze uitzending. Dankjewel. Uh, Swinta, ik las dat jij spreekt namens Digitaal Huis. Wat is dat eigenlijk? Digitaal Huis van de Bibliotheek Schiedam zorgt voor digitale ondersteuning en taalondersteuning voor mensen die dat nodig hebben. We bieden dat eh, met name aan om mensen meer zelfredzaam te maken op taalgebied of digitaal gebied. Mooi. En eh, in Schiedam zijn er nu trainingen voor taalcoaches en vrijwilligers. Welke mensen maken nou gebruik van de ondersteuning bij het leren lezen en schrijven en verstaan van Nederlands? Om wie gaat het dan? In Schiedam gaat het en om mensen die wel Nederlands goed spreken... maar problemen hebben met lezen en schrijven. Alleen dat doen we niet met vrijwilligers, maar met een, eh, eh, een betaalde docent. Ja? En de vrijwilligers die worden gevraagd om te ondersteunen... Ja, met allerlei activiteiten specifiek bedoeld voor mensen die de taal aan het leren zijn. Een eh, goede mail of een brief schrijven, dat leer je niet eigenlijk heb je daar een goede docent voor nodig. En veel mensen leren de taal, de basis van de taal, op een taalschool, taalcursus, En bij ons kunnen ze extra ondersteuning krijgen op het gebied van spreekvaardigheid door taalcoaching of door taalcafés bijvoorbeeld. Ja, en uh, nou ben je op zoek naar uh, taalcoaches, want die krijgen een training. Aan wie geven zij die ondersteuning in het algemeen? Zijn dat altijd mensen met een migratieachtergrond? Over het algemeen wel zijn mensen die, die inderdaad eh, nog bezig zijn de taal te leren. Wij gaan ervan uit dat de basis gelegd wordt door een taalkursus, een taalschool. En zodra ze een beetje Nederlands kunnen spreken en begrijpen, eh, dan zijn ze bij ons van harte welkom om begeleid te worden door een taalcoach of eh, naar een taalcafé te gaan. Hoe ziet dat eruit? Is dat gewoon echt een klasje of zijn dat bepaalde activiteiten? Een uh, taalcoach werkt één op één. Die begeleidt iemand die de taal beter wil leren spreken gedurende maximaal een jaar. En dan maken, maken ze wekelijks afspraken. En de taalcoach kijkt dan naar wat de, degene wil leren. En die probeert eh, daarop in te spelen en daarmee te helpen. Dus eh, zo iemand kan bijvoorbeeld zeggen: Ja, ik heb heel veel moeite met, me, met mijn boodschappen of met bestellingen doen of wat dan ook. Dan kunnen ze daar gericht op trainen. Ja, ja, je kunt echt heel praktijkgericht werken. En het is heel wisselend wat de, wat de mensen willen leren. Maar het is met name gericht inderdaad op de spreekvaardigheid en jezelf kunnen redden. Inderdaad bij een boodschap in de supermarkt, naar de apotheek, naar je huisarts. Praten met de docenten op school. Eh, dat soort dingen. En mensen die al wat verder zijn, kunnen we ook ondersteunen in de richting van hun inburgering of eh, in de richting van een MBO-opleiding of een andere opleiding. Fantastisch zeg. En vooral het één op één is dat is natuurlijk helemaal mooi. Nou, eh, leveren die taalcoaches natuurlijk een inspanning. En wat krijgen ze er zelf eigenlijk voor terug? Ehm, wat zijn hun ervaringen? De ervaringen zijn gelukkig heel vaak positief je ziet dat veel Schiedammers zich willen inzetten voor andere Schiedammers eh, om hen te ondersteunen. Het zijn vaak, eh, de vrijwilligers zijn vaak mensen die, die zelf ook wel wat met taal hebben. Die het wel leuk vinden om iemand in de taal te ondersteunen. Maar zij krijgen met name heel veel voldoening tijdens zo'n begeleidingstraject. Eh, als ze zien hoe mensen vooruit gaan, hoe ze hen kunnen ondersteunen. Ja, en wat horen ze terug van hun cursisten of van hun pupil? Ehm, ja, nou over oh, het algemeen heel positief. Het traject is in principe voor maximaal een jaar. En na een jaar ga ik dus zeggen van wordt het niet eens tijd om te stoppen. En ik zie regelmatig dat dat best wel moeite kost. <laughs> want dat ze best wel aan elkaar verknocht geraakt zijn. En dat is wel heel mooi om, om te zien. Heel leuk om te horen. Stel voor dat, ik, eh, dat er mensen zijn die zeggen nou dat lijkt mij wel wat. Ook uh, taalcoach worden, vrijwilliger. Wat moet je in huis hebben en hoe moet je het aanpakken? belangrijkste wat je in huis moet hebben is Nederlands kunnen spreken en, eh, en iemand willen helpen. En eh, wij vragen geen onderwijsachtergrond. Eh, het maakt niet uit of je hier al ervaring mee hebt. Daar hebben we de training voor om mensen handvatten te geven om als taalcoach aan de slag te kunnen. Nou, dat is geweldig om te horen, drempeloos bijna. informatie kunnen we krijgen bij Digitaal Huis Schiedam, neem ik aan. Ja, correct. Oké, en de trainingen van de taalcoaches die zijn in juni s'avonds in de bibliotheek in Schiedam. Zeg ik dat goed? Klopt, ja, dat klopt helemaal. Nou, ik wil je heel hartelijk bedanken voor het gesprek over dit mooie initiatief.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 Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel qui bat cœur à corps perdu. Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel Qui vit corps à cœur déçu L'amour à cœur Tu l'as rêvé L'amour à corps Tu l'as trouvé Tu es en somme summer petit amour chante le corps d'Emmanuel qui vit corps à cœur déçu. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl Can you help me unravel my latest mistake? I don't love him. Winter just wasn't my season. Yeah, we walked through the door so accusing Their eyes like they have any right at all To criticize hypocrites You're all here for the very same reason Cause you can't jump the track. We're like cars on a cable, and life's like an hourglass glued to the table. No one can find the rewind button, girl. So cradle your head in your hands. since maybe October of last year. here in town, you can tell he's been down for a while, but my God, it's so beautiful when the boy smiles, wanna hold him. Maybe I'll just sing about it. Cause he can't jump the track, we're like cars on a cable like an hourglass glued to the table. No one can find the real one. you can't jump the track We're like cars on a cable And life's like an hourglass Glued to the table No one can find the rewind But now it's saying it if you understand 2004. Breathe, en dat schijnt heel belangrijk te zijn. Anna Nadik. En daarvoor het Franstalige Emmanuel van Roy Havre uit 1974. Eh, Zometeen na het sfeervolle Avalon van eh, Brian Ferry schuift beeldend kunstenaar Caroline Groteboer bij ons aan. Haar kleurrijke textiele kunstwerk zijn ontstaan vanuit een passie voor kleur, vorm en materiaal.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 and your destination. You don't know where. ga praten met een beeldend kunstenaar. En deze beeldend kunstenaar, Caroline Groteboer, heeft een passie voor kleur en vindt dit terug in haar gebruikte materialen. Nou, Caroline, je bent in de studio, welkom. Dankjewel. Ja. Is dat wat je doet, als ik het zo citeer? Ja, heel veel met kleur werken en vooral met wol. Wol, oh. dat, eh, ja, dat, dat zijn prachtige kleuren. Nou, die moet eerst kleur gemaakt worden, toch? Want ja. wol is op zich is grijs. Eh, ja, hoe moet je die Ja, de, natuurlijke kleuren zijn inderdaad eh, wel licht of eh, donker. En dan kan je grijs tinten maken. Maar ehm, ja, mijn werk is best wel bewerkelijk. Dus ik, ik de wol spin ik en van daaruit weef oh, dat doe je allemaal ik zelf. ik. Dat doe ik allemaal zelf. Dus of, ga je de, eh, de, wol ook van het schaap afhalen? Of is dat te ver? Heb ik ook gedaan. Heb je ook gedaan? Heb ik ook. Nou ja, niet echt letterlijk van het schaap halen, maar wel met die vachten werken. Dat heb ik wel gedaan. Maar het is nogal bewerkelijk wat ik met mijn kunst doe. Dus eh, ik kies de, eh, de, wol die ook al geverfd is, ecologisch geverfd. ja. En ja, dat zijn gewoon prachtige kleuren waar je uit kan kiezen. En dan eh, denk ik, ja, dat, daar werk ik heel graag mee. Ja. Wat komt er dan aan product uit als jij die wol bewerkt hebt? En eh, wat doe je ermee? Wordt het een soort schilderij? Eh, ja, het, lijkt wel ja, een expressionistisch schilderij. Waarbij losse onderdelen in kleur over elkaar heen geplaatst worden. Waardoor je een gelaagdheid en een structuur krijgt in, in het beeld. Weven geeft natuurlijk een andere structuur dan, dan eh, gladdere filten En ik borduur daarin of ik punch daarin, waarbij je de wol met een naald, speciale naald, de harde induwt. Kan je patronen mee maken. en die gelaagdheid, en ik ga daar ook met metaal in werken, waardoor het echt naar je toe komt. Mhm. Ja, dat maakt het beeld heel interessant, maar ook heel aaibaar, voelbaar. Eh, wandtapijten, eh, hebben we het dan over? Of mag je het niet zo noemen? Nee, zo zou je het wel kunnen noemen, maar het is veel meer organisch van vorm. Een wandtapijt denk ik veel meer aan een rechthoek. Ja. En dit is veel Met afbeeldingen erop, hè, meestal. Ja, met afbeeldingen erop en dit is meer abstract, ja, meer kleur. Ja, ja. waar komt dat dan te hangen als je iets gemaakt hebt? Bij, bij mensen thuis, bij particulieren. Ja. Jij zegt ergens, je creëren verwondering en nieuwsgierigheid. Ja. Ja, wat bedoel je daar precies mee? Het materiaal verwonderd, hè, sowieso door dat, door dat, dat maakproces. Maar die kleuren worden met elkaar gemengd. En met het filter, als je die kleuren... Ja, dan gaat dat een eigen leven leiden. Mhm. En dan zie je ook steeds weer nieuwe vormen. En, en doordat je het ook kan verwisselen, uh, verwondert het ook. En, en doordat je ermee kan spelen, ja, dan, dan maar je moet wel even nadenken als je het bekijkt, of is het allemaal prachtig om te zien? Ja, het is prachtig om te zien natuurlijk, anders maakt het niet. Ja, nee, inderdaad. Heeft het ook een betekenis dan? Dus kan dat ook nog, want die wandtapijten, die hebben natuurlijk een heel verhaal in zich. Ja, nee, er zit zoals je zegt geen afbeeldingen in mijn werk. Nee. Tenzij je daar zelf je afbeeldingen in ziet hè, door de vormen. Mm dus in die zin zie je dat niet op die manier terug. Maar is het meer de kleur en, en, en het materiaal en, en de vormen die ja, dat voel je. Ja, ja. En dat, dat is ook wat de, de, de ruimte ook zijn zachtheid meegeeft. Want, eh, kijk je dan ook naar de ruimte voor je begint, om te kijken waar het dan komt te hangen, zodat je daar ook rekening mee houdt met die ruimte? Ja, zeker. Ja, ja. Als ik een opdracht werk, dan kijk ik ook naar, naar de plek waar het hangt. Dus welke vorm, dat bespreek ik samen met klanten ook. Mhm. welke, zij kiezen de kleuren uit waarmee ik dan eh, daarna aan de slag ga. Mhm. Maar dan kijken we ook eh, naar de vorm, ja, hoe dat het beste past. Ja, ja. Mensen die meer willen weten, want het is lastig om te vertellen over kunst als je het niet ziet, kunnen die ergens op jullie sociale media terecht? Ja, ja. Bij C. Grotenboer en dan Grotenboer dubbel O. Mhm. En op mijn eh, website carolinegrotenboer.com. Oh, dat is even goed om dat te weten, dat laatste achter die punt. Ja, zeker. En dan kunnen mensen kijken. Of eh, kunnen ze ook bij je atelier terecht? Want ik neem aan dat je ergens een ruimte hebt waar je werkt. Of doe je het gewoon thuis? Ik doe het eh, momenteel thuis. Oké. Ja, ja. ja, ja. En daar heb je niet een inloop van mensen die even komen kijken? Nou, als zij willen komen kijken, zijn ze van harte welkom natuurlijk. Kijk even op de website om contact te leggen. En dan komt het allemaal goed. Ja. Wat Carolien Groteboer betreft. Dank voor het gesprek. En heel veel, heel veel, succes met eh, wat je allemaal nog gaat maken. zoveel. Goeie vrienden vielen weg, ik wil haar met niemand delen. En jij die daar terecht op zegt, een echte vriend die valt niet weg. Die zoekt jou op en die vertelt je wat hij vindt, al goed of slecht. Drink nog een glas met mij, stoot je hart erbij. dood raak ik niet kwijt, niet echt. Het leven is een goede reis, waarom zou dood anders zijn? Ik zeg, herinner me daaraan, als we strakjes zo ver zijn. Maar drink nog een glas met mij, stoot je hart erbij. Cold Middernacht, de late avond. Baby, lay on back and relax. Kick your pretty feet up on my dad. boy make me believe. Whoa, hold up, girl, don't you know you're beautiful? And it's easy to see. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. So won't you ride with me, ride with me, see where this thing goes. If it's meant to be, it'll be baby, if it's meant to be. So come on, ride with me, ride with me, see where this thing goes. So come on, ride with me, ride with me, baby, if it's meant to be. Maybe we do, maybe we don't, maybe we will, maybe we won't. But if it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. Sing it, baby. If it's meant to be, it'll be melody. Baby, just let it be. So won't you ride with me, ride with me, see where this thing goes. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, if it's meant to be, if it's meant to be. It's Meant to Be Baby Rexa en eh, Georgie Lane. En eh, daarvoor hoorde je Bluff en Raccoon gezamenlijk met het nummer Glas uit 2025. Eh, Zometeen The Temptations met Soul to Soul, muziek die de tand destijds moeiteloos heeft doorstaan. En dat geldt ook voor Gallery Terra Delft, die dit jaar haar 40-jarig jubileum viert. Vier decennia lang is de gallery een ontmoetingsplek geweest voor keramische kunst en bijzondere kunstenaars. Maar eerst Soul to Soul van uh, The Temptations. newspaper at my feet. We go down the street. Got our stories, old and new. Need someone to tell them to. We don't have to be eye to eye. Face to face. I'm not asking for miracles. No saving grace. And I know. over een galerie in Delft, de Galerie Terra. En die bestaat heel lang, maar Joke Doedens is in de studio. Jij bent van Terra, hè? Ja, een van de eigenaren van eh, Galerie Terra Delft. Ja. Al heel lang? 40 jaar alweer? 40 jaar, ja. ja, Want een galerie eh, met keramiek, hè? Specifiek. Ja, wij Zijn, eh, hebben ons altijd gespecialiseerd in hedendaagse keramiek. Mhm. En dat is een onderwerp in de beeldende kunst dat je niet zo heel vaak ziet. Vaak hebben galeries eh, schilderijen en soms ook wel wat glas of ook wel wat keramiek erbij. Maar als onderwerp zie je het eigenlijk niet zo vaak. jullie hebben het vol met keramiek staan, de hele winkel. Ja. ja. En van bijzondere kunstenaars. Ja, zeker. We zijn uh, eh, 40 jaar geleden begonnen, heel klein, met, met acht kunstenaars. Mhm. En eh, dat waren mensen die we ook wel kenden. Want mijn partner, waar ik deze zaak samen mee heb, Simone Haak, zij is zelf ook maker. Dus zij eh, had contacten in de kunstwereld, in de keramiekwereld. Dus zo zijn we begonnen, heel klein. Nou zitten jullie in Delft. Daar hebben we natuurlijk ook de porseleinen fles, tegenwoordig Royal Delft. Heeft dat nog invloed op wat jullie doen? Of zeg je nou, dat staat er helemaal los van? Nou, het is uiteindelijk wel... Kijk, door de, eh, de porseleinen fles Royal Delft is Delft eh, benoemd als keramiekstad. Mm -hmm. Delftware is ook een, eh, ja, een mondiaal gegeven. Dat, dat, iedereen kent dat. Dus dat wij ons uiteindelijk hebben gevestigd in Delft, dat had daar direct mee te maken, ja. Oké, ja, Dus toch wel, is wel een, een, een link daarmee. Zo ja, zeker. Ja, ja. 40 jaar, dat gaan jullie vieren. Ja. Op een hele speciale manier. Ja, het is op een manier waarvan we lang hebben gedroomd. Mhm. We wilden dit al heel lang, een wereldtentoonstelling maken. Het is heel complex, want we hebben uit vijf continenten hebben we van acht kunstenaars werk eh, in, eh, bij elkaar gezocht. En die, ja, misschien ken je ze wel, die, die eh, vijf Olympische cirkels. Ja. Dat dat zijn dus ook de vijf continenten. We hadden echt het idee van, we moeten de, de wereld naar Delft halen. Zo. En dat, eh, ja, dat is gelukt. Prestigieus object. <laughs> <laughs> Dus ja, heel prestigieus. Maar, ja. we dachten van, eh, we wilden het al zo lang, zaten er al zo lang over te denken. En toen dachten we, nou, dan gebruiken we ons 40-jarig jubileum om dat te bewerkstelligen. Ja. En ook nog op een hele specifieke plek. Ja, dat is ook zo mooi. Het is eh, in de Oude Kerk van ja. Delft. En eh, ja, eerlijk gezegd is dit onze vijfde tentoonstelling al daar. We hebben ook, ook met de eh, Oude Kerk een lange relatie. De eh, eerste tentoonstelling was in 1996, toen we tien jaar bestonden. En nu dus weer. En ja, dat is zo'n gigantisch mooie ruimte. Dat is geweldig. We hebben geen spotjes op het werk of zo, maar het, is, het licht in die kerk, ja, dat is. Ja ja. je zou er bijna een galerie van maken. Ja. ja kan natuurlijk niet, <laughs> ja, het is, nou, het is voor ons echt, eh, nou ja, wat ik al zei... Eh, regelmatig een, een uitvalsbasis voor als we wat groters willen laten zien... dan wat bij ons in huis kan. En je kan er gewoon naartoe? Je kan er gewoon naartoe. Van tien tot vijf, ja. Ja, dan kan je daar terecht. En ehm, ja, krijg je dan wat uitleg erbij? Want eh, ik kan me voorstellen dat mensen niet al het keramiek kunnen duiden. Nee, precies. Het is, we hebben informatiepanelen bij de mhm. expositie eh, opgehangen. En er zit een, eh, altijd iemand bij de tentoonstelling, een gastvrouw of een gastheer, die eh, de mensen nog wat meer kunnen vertellen over. dus je mag vragen stellen en dan hoor je wel wat je te horen wil krijgen. Ja, zeker. Ja. Ehm, grote tentoonstelling? Ja, acht mensen die eh, allemaal eh, objecten neerzetten. Dat kan in die kerk dus wel. Ja, die kerk is, dat is gigantisch. Ja. Dat, is, dat is groot. Want we hebben eigenlijk nog een tentoonstelling. <laughs> We hebben twee tentoonstellingen. Dus oh. deze, deze tentoonstelling, die internationale, die heet Common Ground. Ja. Dus gedeelde aarde. En dat is, daar halen we de wereld bij elkaar. Maar we hebben ook nog een tentoonstelling en dat is de tafel van 40. En daar hebben we speciale tafels voor laten ontwerpen. En op die tafels staan 40 eh, keramische objecten die allemaal komen uit één jaar van het bestaan van de galerie. Tot wanneer is de tentoonstelling te zien in de Oude Kerk? Tot 4 juli. Kijk even op de website, noem de website een keer, dat is handig. Het is uh, www.terra-delft.nl. Kijk, dan weten we alles. En dan wens ik je een hele prachtige tentoonstelling toe met veel bezoek. Joke Doelens, dank voor het gesprek. En jou ook, dankjewel eh, Herman de Bruin. En eh, natuurlijk ook Tera Cox voor jullie bijdrage vanavond in, eh, in de late avond. En natuurlijk ook speciale dank aan Job Willem de Vries. ja, die zorgt altijd voor de socials en de aankondigingen van, van de programma's. Zorgt dat alles goed staat. Het zit erop, de late avond van maandagavond morgenavond zit hier eh, Bert de Wolf in de studio met ook weer de relaxe muziek en eh, mooie onderwerpen uit de regio van eh, Zuid-Holland. Wij gaan eruit. Wallen Morgan en Tate McRae, What I Want. En ik wens je een fijne nacht. Weltrusten of werk ze als je moet werken. Bye bye. She you don't want this heart, it's already broke. me everything she goes up in smoke.